Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal vermisten door de bosbranden in de staat Californië... is fors naar boven bijgesteld. Het zijn er nu zeker 630, terwijl eerder een getal van 297 werd genoemd. Californië wordt geteisterd door hevige bosbranden... die al aan 63 mensen het leven hebben gekost. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is publiekelijk aanwezig geweest bij de test van een nieuw wapen. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia gaat het om een ultramodern tactisch wapen. Het is de eerste keer sinds november vorig jaar dat Kim in het openbaar aanwezig was bij een wapentest. Begin deze maand dreigde Pyongyang al dat het zijn nucleaire wapens weer verder gaat ontwikkelen als de Verenigde Staten de economische sancties tegen het land niet opheffen. In Florida worden de stemmen van de senaatsverkiezing van vorige week herteld. Het verschil tussen de republikeinse winnaar en zijn democratische rivaal is zo klein dat een hertelling wettelijk vereist is. Als de democratische kandidaat wint, dan hebben de republikeinen nog steeds de meerderheid in de senaat. De Belastingdienst heeft 15 medewerkers ontslagen... die hun eigen aangifte niet naar waarheid hadden ingevuld, meldt de Telegraaf. Een van hen had zwart spaargeld in het buitenland. Anderen voerden aftrekposten op die verzonnen waren.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

squeeze. Baby girl, you really got what need. fast, we will get there anytime that you need. In a heartbeat, girl, sex on the beach. Just say the word SP, I go reach. Loving in peace, put it back for repeat. Someday, I will find my way back to where your name is written in the sand.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 looking for internet. www.zfmzandvoort.nl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 van Zandvoort. you make me feel the global DJs Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin. Get down. voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM.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 promise from the heart. 神，哈哈。